net Schut met het NOS Journaal. Het COA hoopt dat de spreidingswet er toch komt. Volgens de voorzitter zijn de migratieproblemen in Nederland met de wet goed te bestrijden. De spreidingswet is begin dit jaar ingevoerd, maar het nieuwe kabinet wil er nu al vanaf. Gemeentes worden dan niet meer gedwongen asielzoekers op te nemen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al maanden overvol... waardoor mensen soms s avonds laat op stel en sprong naar andere gemeenten moeten worden gebracht. Volgens het COA is de spreidingswet nodig om rust te creëren. In Rijswijk is vanavond een vrouw van 38 doodgeschoten. Dat zou gebeurd zijn in haar huis. De politie heeft kort na het incident een man van 57 aangehouden. Volgens buurtbewoners gaat het om haar buurman. Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Haar zoontje zou tijdens de schietpartij ook thuis zijn geweest. Een nieuw rapport van de Amerikaanse Secret Service bevestigt dat er fouten zijn gemaakt bij de bescherming van oud-president Donald Trump. Hij werd op 13 juli beschoten tijdens een toespraak. In het rapport staat dat communicatieproblemen met de lokale politie deels de oorzaak zijn van het laten ingrijpen. Ook blijkt uit het rapport dat de omvang van de locatie een veiligheidsrisico was. In IJsland is een afgelopen, in een afgelegen dorp een ijsbeer doodgeschoten. Volgens de politie kwam het dier te dicht bij een zomerhuis. IJsberen zijn beschermd, maar mogen worden doodgeschoten als ze een gevaar vormen voor mensen of vee. Het was voor het eerst in bijna tien jaar dat in het land een ijsbeer is gezien. IJsberen komen niet van nature voor in IJsland, maar komen af en toe in het land terecht na een reis over ijsschotsen vanuit Groenland. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 11. In het oosten lokale mistbank. Morgen wordt het zonnig en warm met maxima rond de 25 graden. Zondag begint zonnig en droog. Tegen de avond in het zuidwesten kans op buien. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.